uur. Manik eh, met het NOS-journaal. In Nederland zijn vandaag twee patiënten met het coronavirus overleden, meldt het RIVM. Het gaat om een man van 86 die in Uden in het ziekenhuis lag... en een man van 82 die opgenomen was in het ziekenhuis in Sittard-Geleen. Beiden hadden ook andere ernstige gezondheidsklachten. Hoe ze besmet zijn geraakt wordt nog uitgezocht. Het totaal aantal Nederlandse doden als gevolg van het coronavirus staat nu op drie. Sinds gisteren zijn er 77 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Dat is de hoogste stijging sinds de uitbraak van het virus in Nederland. Het totaal aantal positief geteste patiënten staat nu op 265. In Brazilië zijn door noodweer deze week zeker 41 doden gevallen. Braziliaanse media melden dat nog 39 mensen worden vermist. Het noodweer veroorzaakte aan de kust bij Sao Paulo... in het zuidoosten van het land overstromingen en aardverschuivingen. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers. Hevige regen in dit deel van Brazilië komt wel vaker voor... maar afgelopen week viel er uitzonderlijk veel. Op één dag viel 320 mm neerslag, meer dan normaal in heel maart. De Limburgse politie heeft iemand aangehouden voor een grote brand in een kippenstal... bijna twee jaar geleden in het dorp Ospol. In mei 2018 kwamen bij die brand ruim 23.000 kippen om. Niemand raakte gewond, maar de schuur ging volledig in vlammen op... De verdachte is een man van 48 zonder vast woonadres. Schaatster Irene Wust heeft voor de derde keer de wereldbeker gewonnen op de 1500 meter. zoals in Heerenveen de snelste en verbeterde daar ook haar eigen baanrecord uit 2018. Na afloop maakte Wüst bekend dat ze de komende twee seizoenen voor sprintploeg Team Reggeborg rijdt. Bij de mannen pakte Nuis voor de tweede keer de wereldbekertitel op de 1500 meter. Ook hij won de race vandaag in een baanrecord. Het weer. Vanuit het westen opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het is een graad of 9. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 5 graden. Morgen 10 graden, bij wolken en zon. In de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I'm tired of feeling so broken. I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday. Cause who I am is enough.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 Whole crew swag my whole crew best. Mad. Vex if you vex, but we come out to party. Right now, my whole crew better, my whole crew fresh. Whole crew swag my whole crew best. Mad. Vex if you vex, but we come out to party.